Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Turkije noemt het land racistisch. Het land zegt dat het de agressieve en racistische benadering van de Turkse gemeenschap in Nederland aan de kaak gaat stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara valt onder meer over een kritisch rapport over Turkse organisaties in Nederland. En ook hekelen de Turken het onderzoek waarin staat dat Turkse jongeren Syriëgangers als helden zien. Turkije wil dat Nederland stopt met het beschadigen van de onderlinge verhoudingen. In een hotel in Amsterdam-Zuid zijn de lichamen gevonden van twee jonge Britten. De politie vermoedt dat ze om het leven zijn gekomen door het snuiven van witte heroïne, die verkocht is als cocaïne. De Amsterdamse politie is opnieuw een waarschuwingscampagne begonnen. In hotels, op matrixborden en op tekstkarren wordt voor de witte heroïne gewaarschuwd. De gemeente Dokkum reageert teleurgesteld op de sluiting van ziekenhuis de Sionsberg. Vandaag werd bekend dat er faillissement is aangevraagd. De wethouder wil met zorgverzekeraar De Friesland kijken of er iets nieuws op poten kan worden gezet, omdat er door de vergrijzing steeds meer vraag naar zorg zal komen. Door de sluiting van de Sionsberg staan 250 medewerkers op straat en patiënten uit Dokkum moeten nu naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten. Gouda stelt het besluit over de bouw van een grote moskee een half jaar uit. Omwonenden maakten bezwaar uit vrees voor overlast in de buurt. De moskee zou in de leegstaande Prins Willem-Alexander-kazerne moeten komen. De gemeente wil daar ook een kinderdagverblijf en een schoolhuis vesten. Aanstaande dinsdag had de knoop doorgehakt moeten worden, maar dat is na de commotie uitgesteld tot volgend jaar zomer. Het weer, veel bewolking in het westen en zuidwesten, soms wat regen. Het is 7 graden. Vannacht en morgen op meer plaatsen regen. Morgen wordt het dan 7 tot 12 graden. En vanaf vrijdag is het droger, kouder en ook zonniger.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 De confrontatie. The knife sharpened, tiptoed on oh, just a shooting dead, brain bell jangling. You know, the world you've never seen before. So if uh, you ever meet Welkom terug bij de vinyljaren. Oh, deze de laatste voor de top 30 meetellende uitzending. Met een nummer van The Stones. En dat heet eh, Midnight Rambler. De confrontatie vandaag tussen Let It Bleed en Abbey Road. Dames en heren, twee albums die dus in 1969 uitkwamen. Allebei dus 45 jaar oud zijn. We gaan snel door, want ik wil alles laten horen. En... Eh, eh, het gaat een beetje anders de indeling, want ik draai hierna komen er nog drie nummers van de Stones. Want de, het laatste nummer van de Beatles eh, van Abbey Road wil ik u helemaal laten horen. Dat prachtige, die prachtige medley. En die moet je eigenlijk niet onderbreken. Dus vandaar. Nu de Beatles. George Harrison schreef het. En het heet Here Comes the Sun. Here Here comes the sun. comes the sun. alright. Rolling Stones, You've Got the Silver. Keith Richard. What's in your eyes? A sword and flashes like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. must come back for a little more got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time. waiting here at your kitchen door. You've Got the Silver van ehm, Keith Richard. Hij schreef het, uiteraard zoals veel dingen van de Stones. In dit geval zong hij het ook. Ehm, een prachtig liedje van John Lennon nu. Um, prachtig mooie samenzang. Ik heb eh, twee koren die het allebei graag zingen, dit nummer. Eh, omdat het zo mooi klinkt allemaal. Because... vreselijk mooi. Ongelooflijk. Ehm, van het album Abbey Road dus, van de Beatles. En het liedje dat heet Because. Ja, eh, nu gaan we eventjes de volgorde een beetje omdraaien. Want ehm, zoals ik al zei, op Abbey Road begint nu die legendarische kant 2. Met al die korte fragmenten die allemaal in elkaar overlopen. Ga ik niet in, in, in inbreken. Want ik laat het gewoon lekker achter elkaar horen. Dat is ook wel zo mooi. Ehm, dus doen we twee nummers achter elkaar van de Stones. Dan, eh, dan loopt alles gewoon eh, synchroon. Eh, want er staan nog maar twee nummers op deze plaat. Ehm, het eerste nummer wat u nu gaat horen, dat heet eh, Monkey Man. En daarna het zeer bekende You Can't Always Get What You Want. Maar eerst van de Stones, Monkey Man. dat van de Rolling Stones. En we hebben van deze LP nog één nummer te gaan. Ja, dat staat niet meer op, jongens. Ik kan er ook niks aan doen. Eh, een nummer waarbij ehm, eh, Charlie Watts niet drumde. Eh, maar Jimmy Miller dat deed, de percussionist en ook producer van dit album. Verder wordt er meegewerkt door het London Bach Choir. Eh, die zingen het intro. En eh, verder ook doet Al Cooper. Al Cooper die doet mee op hammond eh, het is, het is, ze spelen het nog steeds. Ook de laatste tournees doen ze het steeds. En het leuke is dat ze in elke plaats waar ze komen weer een andere koor erbij hebben staan. Zoals ze dat dus ook deden op de plaat. Nou, geweldig mooi. lekkere lange versie van dit prachtige Stones nummer. Hierna gaan we dus die prachtige huge song van de Beatles draaien. Helemaal aan elkaar. Want het is zonde om daarop in te breken. Dus nu eerst... You Can't Always Get What You Want. Van de heren Rolling Stones van het album Let It Bleed. ocean. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find it dawn is gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find? I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty practice at the art of deception. Well, I could tell. Get what you want. Je kunt niet altijd alles krijgen wat je nodig hebt. Of wat je wilt. Hier hebben we alles gedraaid van het album Let It Bleed van de Rolling Stones. slotnummer dus van deze ongelofelijke goede plaat. Eh, Let It Bleed uit 1969. En dat stond vandaag in de confrontatie tegenover dat andere legendarische album uit 1969. Er waren natuurlijk veel meer legendarische albums in dat jaar. Want het was een fantastisch jaar voor muziek. Eh, maar ik heb vandaag als laatste reguliere uitzending van, eh, die meetelt voor de top 30 dit uitgekozen. We gaan nu de hele slotkant draaien van Abbey Road. En ik draai alles achter elkaar. Ik kom er ook niet tussen. Ik laat u gewoon lekker genieten van wat ze ooit de Huge Song hebben genoemd. Ehm, het zijn een aaneenschakeling van een aantal kortere liedjes... die tot één fantastische medley zijn samengekneed. Ik denk dat het zo'n beetje het laatste was wat er toen op dat moment nog op de plank lag begint met You Never Give Me Your Money. Dan Here Comes, eh, of The Sun King. Daarna, ehm, even kijken, Mean Mr. Mustard. Daarna Politine Pam. Daarna She Came In Through The Bathroom Window. Daarna Golden Slumbers, Carry That Weight en The End. Luistert u en geniet van deze prachtige medley van de Beatles. body wants to lose way to get back homeward. Wants to lose way to get back home. I will sing a lullaby afgelopen. Dan krijg je nog een heel klein stukje. Luister maar. Heel klein stukje nog. En dat was echt het laatste van dit album. Kom nou. Kom nou. Ja, zo krijgen we de tijd wel vol. <laughs> Oké, okay. dat bedoel ik. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Ja, en dat was het dan echt. U luisterde naar eh, de confrontatie tussen twee legendarische albums uit het jaar 1969. Uh, um, Let It Bleed van de Rolling Stones en um, Abbey Road van de Beatles het laatste album dat ze samen maakten. Weliswaar kwam Let It Be later nog uit, maar dat... Eh, daar, ehm, nou ja, dit album is gewoon het laatste album waarop de Beatles in de studio met elkaar samenwerkten. Ehm, nou, ik heb nog een heel klein beetje tijd over. Ehm, oh ja, ik ga nog even vertellen dat u dus luisterde naar The Huge Song, zoals ze dat noemden. Het begon met You Never Give Me Your Money, daarna Sun King, daarna Mean Mr. Mustard, daarna Pauline Pam. Eh, you, eh, she Came In Through The Bathroom Window en als laatste eh, Golden Slumbers, Carry That Weight and The End. Ehm, het was een verzameling van uh, korte liedjes die ze nog hadden. En nou ja, we kennelijk op een gegeven moment besloten van... joh, <laughs> we vullen daar gewoon die kant mee. En dan hebben we alles gehad. Dan is het leuk. Dan, we, dan zijn we klaar. En is het mooi geweest. Ehm, uh, ja, dus dat was hem. Nou, u kunt gaan stemmen op onze eh, vinyljaren top 30. Dat kan dus via www.webklik. Eh, nee, dat zeg ik fout. www.devinyl... Ja, nou ja, Jansen. www.devinyljaren.nl www.webklik.nl Daar kunt u dus stemmen op, eh, op onze vinyljaren top 30. Die wordt uitgezonden op 17 december aanstaande tussen 1 en 5. Dus 4 uur lang vinyl met alle mooie platen die in die top 30 terecht zijn gekomen. Eh, het, kun, het, stemmen kan trouwens nog makkelijker. U kunt het ook via de app van ZFM doen. Als u die op uw mobiele telefoon heeft. Dan kunt u via die app van ZFM ook stemmen op deze eindejaars top 30. Um, nou, ik, eh, ja, de volgende week en de week erop... dan eh, doen we geen LP's meer die meetellen voor die top 30. Het zal wel een beetje singeltjes worden. Zo gauw oude, lekkere oude singeltjes of zo. Ik weet nog niet precies, maar dat, eh, zien we wel. Um, en... Um, nou ja, dit was het voor vandaag. Ik heb, oh ja, ik zou u nog even een heel leuk fragment laten horen. Waaruit best bleken dat Beatles en Stones best wel goede vriendjes waren. Winston... Paul. Welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as I wanted. want. It's not been my fault, Michael. Uh, do you remember uh, that old place off Broadway? Oh, those were the days I want to hold you, man. <laughs> remember that. John, I want to talk to you about your new group, the uh, Dirty Mac, sure. which you got together for tonight's show. Well, comprises of yourself. And myself. That's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream, Cream. Michael, the Fantastic. late great. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. British public. You're blues, John. You're a blues, John. You're blues, John. Ja. Prachtig fragment uit uh, de Rolling Stones Rock and Roll Circus. En, uh, eh, ook ongeveer uit die periode. Waarin uh, John Lennon samen met een aantal andere muzikanten die hij zojuist dus opnoemde. Keith Richard, Mitch Mitchell, Eric Clapton. Ehm, het prachtige Your Blues speelden. En daarvoor een klein stukje interview of eh, gesprek tussen John Lennon en Mick Jagger. Het nou. programma zit erop. En eh, nou ja, nogmaals, u kunt stemmen. Ik noem het adres nog een keer. Als u wil meewerken aan de samenstelling van onze eindejaars top 30. En dat kan dus op www.devinieljaren. Alles aan elkaar. Ja, de vinieljaren. Dus www.devinieljaren.webklik.nl En dat webklik, dat schrijf je W-E-B-K-L-I-K. Dus niet met CK of zo, of met een C, maar gewoon K-L-I-K.nl Mocht u nou in het eh, gelukkige bezit zijn van eh, de ZFM-app, onze eh, gratis app op uw mobiele telefoon. Zowel voor iPhone als Android en dat soort dingen. Dan kunt u ook eh, via, dat, eh, via uw mobiele telefoon kunt u stemmen. Ja, via de ZFM-app kan dat allemaal. Goed, voor nu dank voor het luisteren. Ik ben er morgen weer. En is er wat gewoon gaan wonen deze week ik ben er morgen weer om 12 uur natuurlijk met ZFM Lunch. En vrijdag ook weer met ZFM Lunch. En Zandvoort draait door. Van u bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze confrontatie van vandaag. En eh, nou ja, we zien elkaar morgen weer. Dag, tot ziens.